Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Israëlische militairen zijn aan boord gegaan van het schip met activisten dat onderweg is naar Gaza. Dat zegt de organisatie achter het schip. Die zegt geen contact meer te hebben met de twaalf opvarenden. De organisatie heeft een foto verspreid waarop te zien is dat de opvarenden met reddingsvesten aan in de boot zitten met hun handen omhoog. Israël heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet duidelijk waar de zeilboot zich nu bevindt. Het schip heeft een Nederlandse kapitein en ook de bekende activist Greta Thunberg is aan boord. In Los Angeles is de Nationale Garde ingezet bij nieuwe protesten tegen het oppakken en deporteren van migranten. De gardisten stonden opgesteld bij een detentiecentrum voor migranten. Daar hadden honderden betogers zich verzameld. Volgens de politie gooiden ze met straatmeubilair en flessen. Er werd traangas ingezet om de demonstranten terug te dringen. Het is de derde dag van protesten in Los Angeles. President Trump besloot gisteren de nationale garde in te zetten... tegen de zin van onder meer de gouverneur van Californië. Bij de finale van de Nations League in München is een supporter om het leven gekomen... nadat hij van de tribune was gevallen. De man is afkomstig uit het zuiden van Beieren, meldt de Duitse politie. Waarschijnlijk gaat het om een ongeluk. Het incident was tijdens het eerste deel van de verlenging van de wedstrijd tussen Spanje en Portugal. De man kwam door nog onbekende oorzaak vanaf de middelste tribune op de onderste ring terecht. Een val van zo'n 8 meter. Hij overleed kort na de wedstrijd. De finale werd gewonnen door Portugal. Voormalig Feyenoord-trainer Brian Prieske is weer terug bij zijn oude club, Sparta Praag. De Tsjechische club werd onder leiding van Prieske eerder twee keer landskampioen. De Deense coach werd afgelopen februari bij Feyenoord ontslagen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over met een kleine kans op onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Overdag zon, wolkenvelden en vooral in het binnenland ook buien.